Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten. De voormalige minister van Defensie en twee legerofficieren moeten terechtstaan. Vier journalisten van de toenmalige omroep Icon werden in 1982 in El Salvador vermoord... toen ze verslag deden van de burgeroorlog en in een hinderlaag van het regeringsleger liepen. Een waarheidscommissie concludeerde in 1993 dat een kolonel daarvoor verantwoordelijk was... maar hij en andere betrokkenen werden tot nu toe niet berecht. Twee jaar geleden werden drie van hen alsnog gearresteerd. Twee andere verdachten zijn inmiddels overleden. In Rotterdam is een meisje van drie uit een raam gevallen. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is haar toestand zorgelijk. Er wordt onderzocht waardoor ze is gevallen. Het is al de vijfde keer in drie weken tijd dat in Rotterdam en omgeving een kind uit een raam of van een balkon valt. Zeker drie keer ging het om een ongeluk. De val van een baby vorige week wordt nog onderzocht. De Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië onder huisarrest, geplaatst. Hij werd woensdag opgepakt door de Roemeense politie, onder meer voor seks met minderjarigen. Er liep in Roemenië al een zaak tegen hem vanwege mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Daarvoor werd hij in 2022 opgepakt, maar hij mocht het proces in vrijheid afwachten. Het huisarrest is nu opgelegd voor een maand. Andrew Tate was eerst kickbokser, maar werd later als influencer bekend om zijn vrouw onvriendelijke uitspraken. Het weer, in het noordwesten nog wat regen, minima tussen 16 en 19 graden.